Sinds het land het evenement tien jaar geleden kreeg toegewezen... worden er volgens Amnesty op grote schaal mensenrechten geschonden. Veel arbeidsmigranten zouden in slechte omstandigheden... en voor weinig loon werken aan de bouw van de WK-stadions. Tijdens de werkzaamheden zijn naar schatting al meer dan duizend gastarbeiders overleden. In een slaapkamer in Dordrecht heeft de politie een grote hoeveelheid zwaar vuurwerk gevonden. Volgens de politie had de warmte en elektriciteit in de kamer ervoor kunnen zorgen dat het vuurwerk spontaan zou kunnen ontploffen met alle gevolgen voor de bewoner en de omgeving. De bewoner van 28 is opgepakt, het vuurwerk is in beslag genomen. De politie kwam de verdachte op het spoor in een onderzoek naar de illegale verkoop van vuurwerk. Rudy Giuliani, de persoonlijk advocaat van president Trump, is besmet met het coronavirus. De Amerikaanse president laat dat via Twitter weten. Hoe het met de 76-jarige Giuliani gaat is niet duidelijk. De New York Times meldt dat hij is opgenomen in het ziekenhuis. Grote delen van de toerismesector in Nederland hebben een goed derde kwartaal gehad. In juli en augustus werd volgens het CBS een record aantal overnachtingen geboekt. Zelfs meer dan in het topjaar 2019. Dat kwam vooral doordat vanwege corona veel mensen in eigen land gingen kamperen of een vakantiehuisje hadden gehuurd. Alleen de hotels zagen in het derde kwartaal het aantal overnachtingen met een kwart teruglopen in vergelijking met een jaar eerder. Het weer vannacht op steeds meer plaatsen regen en in Zuid-Limburg mogelijk natte sneeuw. Het wordt rond de 2 graden. Komende dag regen die langzaam naar het noorden trekt. Het gaat stevig waaien, vooral aan zee. Het wordt een graad of 5.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 Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop But my heart goes where I go goes. ZFM. Ah. wenst je allemaal fijne dagen en een voorspelling.